uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem is gisteren getroffen door een stroomstoring. Vanwege die stroomstoring had het ziekenhuis een tijdelijke opname stop en konden acute patiënten niet worden opgenomen. Ook het operatieprogramma werd stilgelegd. Het ziekenhuis draait nu op een noodaggregaat... maar gaat ervan uit dat de afspraken voor vandaag allemaal door kunnen gaan. De overstromingen in Pakistan van de afgelopen weken hebben geleid tot minstens 10 miljard dollar aan schade. Dat heeft de Pakistanse minister van Infrastructuur gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens de minister is er schade aan ongeveer een miljoen woningen. Door de zware regenval zijn onder andere ook wegen weggevaagd. Zeker duizend mensen zijn om het leven gekomen. Er is een groot tekort aan voedsel. Pakistan overweegt nu groenten te importeren van aardsrivaal India. De twee landen hebben al jaren geen handel met elkaar gedreven. In het hele land rijden vandaag vrijwel geen treinen van de NS. Medewerkers in het midden van het land zijn om 4 uur vannacht begonnen met een staking... die ook het treinverkeer in de rest van het land raakt. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden NS-treinen. De Eurostar en de Thalys blijven wel rijden... net zoals de meeste treinen van de regionale vervoerders. Het personeel van de Nederlandse ambassade in Bagdad is geëvacueerd vanwege de politieke onrust daar. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken werken de medewerkers tijdelijk in de ambassade van Duitsland elders in de stad. De Nederlandse ambassade ligt midden in de zogeheten groene zone, waar onder meer het parlement staat en waar verschillende ambassades zitten. Het is al dagen onrustig nadat de Sjiïtische geestelijke Muqtada al-Sadr liet weten dat hij uit de politiek stapt. Zeker tien mensen zijn om het leven gekomen bij demonstraties. Het weer zonnig, alleen in het zuidoosten komen wat wolken voor. Er staat een zwakke noordoostenwind. Het wordt 22 graden op de Wadden tot zo'n 26 graden in het zuiden. Morgen in het zuidoosten kans op een buitje. In, het rest, in de rest van het land schijnt morgen de zon. Het wordt dan opnieuw 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog files bij Amsterdam en dat komt vooral door de nasleep van een ongeluk op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. De weg is weer vrij, maar op de A10 is het daardoor nog wel extra druk op de Ring Noord vooral. En ook op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je nog 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A10.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 And you light up the room. Ever since the first day you were here, you were always, my G. And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't grow up too soon. And from now until yeah. forever, you were always my G. Yo, G. <laughs> you probably won't even understand this so I'ma try and paint the picture on the canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my Jesus, time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how will take care of you when I'm gone. That's my angel, she be staying stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name for you, even though they call you by another, you When I found out there's a hole in yours Had me stressed out for weeks, but I cope of course No way you would've left us, you was three months old You got a long life ahead of you, I know there's more to make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is.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 I'm to fuck something up. Tonight I'm fucking something I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. it up. Go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Had fun I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you.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 die ook het treinverkeer in de rest van het land raakt. Het Slingerland ziekenhuis in Doetinchem is gisteren getroffen door een stroomstoring. Het ziekenhuis draait nu op een noodaggregaat... maar gaat ervan uit dat de afspraken voor vandaag allemaal door kunnen gaan. En het personeel van de Nederlandse ambassade in Bagdad is geëvacueerd vanwege de politieke onrust daar. De medewerkers werken nu tijdelijk vanuit de Duitse ambassade elders in de stad. Het is onrustig in Bagdad nadat de Sjiïtische geestelijke Muqtadar al-Sadr liet weten dat hij uit de politiek stapt. Het weer zonnig vandaag. Er staat een zwakke noordoostenwind. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Zandvoort. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way every day. song probably gonna hurt your feelings I'm probably gonna hurt you Boy number 12 had a look in his eye Bought up his ex and he started to cry Told me he loved me the very first night Who no. Who knows what I'm in for with Boy number I can keep counting feelings I'm probably gonna hurt you Got a weekend in paradise And I'm probably gonna never call you I'm probably gonna hurt you I got big plans to take care of you I just need to borrow $10,000 I am probably gonna hurt you.